De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg adviseert dat aan het kabinet. Volgens de Raad is de numerus fixus achterhaald omdat er nu een tekort is aan bepaalde specialisten. De raad vindt wel dat universiteiten aan de poort moeten selecteren. Hoe ze dat doen, moeten ze zelf weten. De gezant van de Verenigde Naties voor Afghanistan heeft in het geheim gesproken met leiders van de Taliban. Het overleg was drie weken geleden in Dubai. Volgens een VN-medewerker werd bekeken of de Taliban bereid zijn de wapens neer te leggen. Taliban-leiders zouden het zat zijn om zich telkens schuil te houden. UNICEF is in Haiti begonnen met het registreren van weeskinderen. Veel van hen zwerven door de straten van Port-au-Prince. Ze zijn seksueel misbruikt. Als ze gewond zijn, gaan ze niet naar de dokter. UNICEF neemt de kinderen mee naar een opvangplaats. Daar krijgen ze voedsel, verzorging en onderwijs. Minister Kramer laat onderzoek doen naar het omstreden klimaatrapport van de VN. Daar staat in dat door opwarming van de aarde de gletsjers in de Himalaya in 2035 zijn gesmolten. Dat blijkt op zijn vroegst honderden jaren later te zijn. Kramer vindt dat verontrustend omdat hierdoor het vertrouwen in het klimaatonderzoek is geschonden. André Rieu krijgt de Europese Mediaprijs 2010. Volgens de jury in de Duitse stad Aken spreekt Rieu een muzikale taal die iedereen verstaat. De Mediaprijs is bestemd voor mensen die een bijdrage leveren aan de Europese eenheid. De finale van de strijd om de Afrika Cup gaat tussen titelverdediger Egypte en Ghana. Egypte versloeg met 4-0 Algerije. Ghana won in de halve finale met 1-0 van Nigeria. De finale is zondag in de Angolese hoofdstad Luanda. Dan het weer. Vanavond en vannacht winterse buien. Minimumtemperatuur rond het vriespunt. Morgen enige tijd sneeuw en in het zuidwesten regen. Het wordt 0 tot 2 graden. Dit was het NOS Journaal.